In het uiterste geval mogen artsen op basis van leeftijd kiezen... welke patiënt er voorrang krijgt. Minister Van Ark vindt dat leeftijdsdiscriminatie en werkt aan een wet om die leeftijdsselectie te verbieden. Maar de Tweede Kamer is het daar niet mee eens. Een meerderheid wil dat de minister haar plan intrekt. Het is niet duidelijk of ze dat ook doet. Nog minder dan 9 uur en dan begint ook Nederland met vaccineren. Het begint morgenochtend in het Brabantse Veghel. Sanna van 39 is de allereerste die een prik krijgt. Ze werkt in een verzorgingshuis. Ik doe het met name voor mezelf. Eh, ik ben eigenlijk gewoon helemaal klaar een beetje eh, met, dat, met dat eh, twijfelgevoel, die anderhalve meter. Ook ziekenhuizen beginnen morgen met vaccineren bij medewerkers op de IC, de eerste hulp en ambulancepersoneel. De uitreiking van de Grammys wordt uitgesteld. Eigenlijk zouden de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen 31 januari worden uitgereikt. Maar dat is vanwege corona niet te doen. De uitreiking is verplaatst naar maart. Een beetje een raar record in de Premier League. Want nog nooit werden er zoveel spelers of stafleden positief getest op corona. Het waren er vorige week 40. Drie wedstrijden in de Engelse competitie moesten daardoor worden verplaatst. Ondanks de volledige lockdown in Engeland gaat de voetbalcompetitie wel door. Een inzamelingsactie voor een echtpaar die al 40 jaar een sigarenwinkel in Lelystad heeft. Vorig jaar werd er bij hen voor 10.000 euro aan sigaretten gestolen. Ze waren amper verzekerd en krijgen dus niets vergoed. En daarom hebben winkels uit de buurt een actie opgezet voor de twee. En die maakt veel los. Het is heel erg moeilijk om onze emotie onder controle te krijgen. Want het is, ja, als ik zie wat er binnen een dag op die rekening staat... dan denk je, ja, hoe is het mogelijk? Er is al 11.000 euro opgehaald. Het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt en op de meeste plekken droog. Morgen in de ochtend in Limburg mogelijk al een vlok sneeuw. Later overal vooral regen, maar ook in het oosten kans op sneeuw.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 tax and alimony. Take care of yourself. Face that boy who'll go far, cause he have no real good teacher. yourself I'm big enough to tell your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable.